uur. Christian Bonenbakker met het NOS. Show. Handelaar Saban B. zit in de gevangenis in Turkije. Dat zegt zijn advocaat tegen de NOS. Gisteren meldde het Duitse weekblad Der Spiegel dat B. vanuit Turkije een callcenter runt... en dus mogelijk op vrije voeten is. Maar volgens zijn advocaat zit de vrouwenhandelaar in Turkije... de rest van zijn gevangenisstraf uit. Saban B. is in Nederland veroordeeld omdat hij meisjes tot prostitutie dwong... mishandelde en doorverkocht... Tijdens verlof wist hij te ontkomen naar Turkije. Daar werd hij vorig jaar ook veroordeeld, maar dat gebeurde bij Verstek. Hij zat op dat moment in Oekraïne. In Tilburg is gisteren een bejaarde vrouw om het leven gebracht. De vrouw van 83 werd aan het eind van de middag dood in haar huis gevonden. Een arts kon geen duidelijke doodsoorzaak vinden. Uit sporenonderzoek van de politie bleek later dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen. De Tilburgse politie wil niet zeggen wat er precies is gebeurd. Vier Rotterdammers hebben boetes gekregen voor het beledigen van voetballer Marco Venovic. Ze waren in januari 2016 naar het huis van de toenmalige Feyenoord-speler gegaan, belden daar aan en riepen kom naar buiten, we maken je dood. De vrouw van Venovic werd uitgescholden voor hoer. Het echtpaar was erg aangeslagen door het incident en verschillende Feyenoord-spelers kregen extra beveiliging. Het OM eiste boetes tegen zeven verdachten, maar drie werden er vrijgesproken. De andere vier kregen een boete van 200 euro. Ze zeiden zelf dat hun actie een uit de hand gelopen grap was en de rechter ging daarin mee. Het weer, het is op de meeste plaatsen droog, maar later vanavond en vannacht valt bijna overal in het land wat regen. Morgen is het overwegend grijs met af en toe regen of motregen. Het wordt 16 of 17 graden.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 hey, that's smooth. I walk into the teller, I give her the letter, she gives me the loot, the bucket up lips and a wink that I found cute, and I said, baby, baby, baby, is there some karmic G love thing happening here, baby, or what?